De politie houdt een klopjacht. De man zat in de rechtszaal en schoot aan het eind van de zitting de twee slachtoffers dood. Daarna rende hij weg. Een getuige heeft hem nog gevolgd, maar is hem kwijtgeraakt. De precieze aanleiding van de schietpartij is niet duidelijk. De Belgische minister van Justitie de Klerk zei op een persconferentie dat de schietpartij grote afschuw oproept. Hij liet weten dat hij zijn campagne voor de komende verkiezingen voorlopig stillegt. De man van 20 uit Alkmaar die twee weken geleden op zijn scooter door een politieauto werd aangereden is aan zijn verwondingen overleden. De man werd ervan verdacht dat hij vernielingen had aangericht. Een agent in een dienstauto zag hem rijden en wilde hem aanhouden. Daarbij ontstond een aanrijding. Zoals altijd in dit soort gevallen onderzoekt de Rijksrecherche de zaak. De politie heeft op de A7 bij Wochnum op spectaculaire wijze een man aangehouden. De man werd op de oprit naar de snelweg klem gereden. Om te voorkomen dat hij alsnog zou vluchten werd er zijn bandenlek geschoten. De politie had een melding binnengekregen dat de man in verwarde toestand onderweg was om iemand iets aan te doen. Aan de hand van zijn kenteken kon de politie de man opsporen. Onderweg spraken agenten de man een paar keer aan, maar hij ging er steeds weer vandoor. Omdat dat tot gevaarlijke situaties op de weg leidde, is de man aangehouden. Shell keert na een afwezigheid van 12 jaar terug in Rotterdam. Het olieconcern betrekt eind volgend jaar met duizend man personeel een kantoorgebouw in het centrum gaat om de samenvoeging van vijf Shell-kantoren in en rond Rotterdam en Den Haag. Het concern spreekt van een efficiëntieslag. De gemeente Rotterdam spreekt van een enorme opsteker en van een nieuwe impuls voor de economie in de binnenstad. Het weer in het hele land zonnig, ook morgen veel zon, dan wordt het een graad of 20.